11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal Aanbouw in. De ravage bij de garage is groot. Delen van meerdere verdiepingen zijn naar beneden gekomen. Bij de instorting raakte niemand gewond. Het vliegverkeer had weinig last van de chaos. Enkele vluchten vielen vertraging op, liepen vertraging op doordat de stroom uitviel. Maar door de noodstroom viel het mee. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het instorten van de parkeergarage is. De oostkust van Bonaire is vervuild met olie. Die is waarschijnlijk afkomstig uit Trinidad... waar eind vorige maand een opslagtank van een raffinaderij is gebarsten. Zo'n 50.000 liter olie stroomde toen in zee. Vrijwilligers van de natuurorganisatie op Bonaire... hebben gisteren een schoonmaakactie gehouden omdat er op erg veel plaatsen olie ligt, is de overheid gevraagd om te helpen. De olie vormt een gevaar voor de vogels in het gebied, die op de kust naar voedsel zoeken. De hoofdprijzen van de extra trekking van de staatsloterij zijn allemaal naar spelers gegaan die in de periode 2000 tot 2008 daadwerkelijk abonnee waren. De vijf winnaars uit Utrecht, Drenthe, Limburg en twee uit Noord-Holland krijgen allemaal een miljoen. De staatsloterij hield de zogenoemde sorry-trekking omdat niet was verteld dat in die periode ook niet verkochte loten meededen aan trekkingen. Dat maakte de winkans aanzienlijk kleiner. Iedereen die kon bewijzen dat hij in die periode had meegespeeld... kon voor de extra trekking maximaal vier loten krijgen. Wie geen bewijs had, kreeg er maximaal twee. Het weer, zonnige periode. In het zuiden lokaal een bui, mogelijk met onweer. Het wordt in het noordwesten rond 23 graden tot lokaal 29 in Limburg. Later vanmiddag en vanavond kans op een enkele onweersbui in het zuidoosten. Morgen wordt het heet met maxima tussen 27 en 33 graden. In de loop van de middag neemt opnieuw de kans op stevige onweersbuien toe.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 Gerard Kok zong uit als je mijn hart kon kijken. Oh, wat zou daar te lezen staan? Nou, daar staat er bij, in mijn geval te lezen dat ik lekkere muziek voor u ga draaien. Tweede uur van ZFM Jazz. Tainted Love, Stella Starlight Trio. feel I've got you. Run away, I've got you. Get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I just and turn, I can sleep at night.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 love. Ja, de Stella Starlight Trio was dat met eh, Tainted Love. You're My Heart, You're My Soul. Berk en de Virtual Band. Ken ze niet, maar ik denk nou, laat ze, laat ze toch maar eens draaien. Dan leer ik ze kennen en nu ook. so side. Who can stand what she's seen the man's schemes and plans? Nogmaals een nummer van Berk, eh, of Burk moet ik het misschien uitspreken. En de virtual band Billie Jean is not my lover. En the kid is not my son. Oftewel, uh, Billie Jean, dat is niet mijn meisje. En het jochie wat ze beide geven, dat is al helemaal niet mijn kind. <laughs> Daar mag je me niet van beschuldigen. Nou, dat doen we dan ook maar niet. We gaan eh, genieten van een, een nummer van... Even kijken hoor, welke... Oh ja, Sunny Rollins. Sunny Rollins met Sint Thomas. Nou, heel bekende uh, dit. Sonny Rollins was dat. Eh, we gaan eh, verder luisteraars met een, eh, een werkje van de big band Jazz de Mexico. Nou, een hele bekende jazzklassieker. All of Me. De big band Jazz de Mexico. All of me. Wanna take all of me. Oh, can't you see that I'm not good without you? to take my lips. I never use them. I take my arms. I want to lose them. Your goodbye. Let me with eyes I cry. Oh, yeah, how can I go on? love I do dream da ba da dee da ba da ba da da ba da dee da ba da da da da da da da da da ow. Ba da ba da dee da ba da ba da ba da da da da da da Ja, heerlijk om naar te luisteren. De Big Band Jazz de Mexico. Wie de dame in staat, helaas niet vermeld. Luisteraars moeten misschien maar eens even opgoogelen dan. Big Band Jazz de Mexico. Wellicht dat het erbij eh, staat wie het is. Maar het is in ieder geval een dame die deel uitmaakt, denk ik, vast van die Big Band. Want ja, ze zingt eh, synchroon met die blazers mee. Dus nou, dat doe je niet zomaar als je eventjes eh, langskomt om wat liedjes te zingen. Dan moet je wel echt ingeleefd zijn in het repertoire van de band. En dat was ze, kennelijk. Eh, Fly Me to the Moon. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal, hè. Eh, maar ja, u hoort op de achtergrond mijn mobiel, die gaat af. Dat is een alarmsysteem wat mij erop patent maakt... als er iets aan de hand is eh, wat, op het gebied van 112... in de buurt waar ik dan met mijn cameraatje op af moet. Dus als u af en toe, terwijl ik praat, sirene op de achtergrond hoort... ik ben niet in nood, gelukkig. <laughs> maar ja, het zijn alarmsignalen via de iPhone. Tegenwoordig kan het allemaal. Promise moi la lune, fly me to the moon. Beloof me het maantje. Dat is een heel andere vertaling daarvan. Het wordt gezongen door Eddie Mitchell. l'espace, auprès oh, des étoiles, car les planètes Jupiter ou Mars. En d'autres mots, aime-moi. En d'autres mots, en Allons sur Vénus, en lune de miel, ça va te plaire. En d'autres mots, aime-moi. En d'autres mots, embrasse-moi. Live gezongen door Eddie Mitchell en Big Band. Promise eh, moi la lune, oftewel... Eh, ja, beloof me het maandje. Fly me to the moon, zo kent u het beter. Milestones, we gaan even luisteren naar Miles Davis. Ja, en dat heet dan een fade-out. Oftewel de muziek heel langzaam eh, zachter wordt en verdwijnt. Milestones, zo heette het nummer. Het werd eh, natuurlijk gespeeld door de band van Miles Davis. Uh, eens even kijken hoor, wat had ik nog meer? Oh ja, ik wilde ook nog eventjes een nummer draaien van Shelby Lynn. Deed ik ook al het eerste uur van uh, ZFM Jazz. het is een, een, een Het is een nummer wat ook door Dusty Springfield is opgenomen. Maar dit is wel een hele aparte uitvoering. Vertolkt door Shelby Lynn. How can I be sure? Oftewel, eh, ja, hoe kan ik echt godsnaam zeker zijn? but don't take me down. Whenever I, whenever I am away from you, my alibi is telling me that I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity, oh yeah. I can't seem to find somebody good as wonderful baby as you. How can I? sure. I really, really wanna know. hoe kom ik naar nou mijn jazzwals? Het is helemaal geen jazzwals. Het is gewoon een, eh, een stuk wat in vier wordt gespeeld. Oftewel 1, 2, 3, 4, vier eh, kwartsmaat. Uh, eh, maar hele uh, subtiel gitaarwerk erbij. Alleen maar gitaar in het nummer. En dat maakt het zo apart voor mij. Althans, ik vind het prachtig om naar te luisteren. Shelby Lynn, How Can I Be Sure, nummer van Dusty Springfield. We gaan naar Gretje Kouwveld. Ja, die zingt ook nog steeds, ondanks haar leeftijd, want ze moet al de 70 gepasseerd zijn inmiddels. Day by day zingt ze. Rietje Day by Day. We gaan eventjes eh, naar een nummer van U2. Uh, eh, hey Jacques, draai je ook popmuziek? Ja, ik draai ook eh, popmuziek, U2. ja, u, u, ook. Nee, u, draait alleen maar jazz natuurlijk. Uh, want anders luistert u niet naar ZFM Jazz. Of, draait u ook wel popmuziek? Ja, natuurlijk. We houden nog van allerlei muziek. En Bono, kent u van U2... Die heeft het erover dat hij nog steeds niet gevonden heeft waar hij nou hard naar zoekt. Ik weet niet of dat een jazzy nummer is waar hij naar zoekt. Eh, maar het wordt in eh, dit geval uh, vertolkt door Apollinare Rossi. Het zou wel een Italiaan zijn, denk ik. Still haven't found. Het is een bossa nova, zo te horen. I have climbed highest mountain I have run through the fields only to be Molinare Rossi, zo heet hij. Nooit van gehoord, tot nu. Still Haven't Found, eh, het nummer wat natuurlijk een popsong is van uh, eh, U2. Nou, tijd voor eh, David Sanborn, of David Sanborn, als ik het goed uitspreek. Isn't She Lovely? Hij kruipt even in het jasje van Stevie Wonder. Saxofonist David Sanborn was dat met eh, Isn't She Lovely... wat u allemaal kent van uh, Stevie Wonder, Karen Souza. She Sings About the Creep. When you were here before Can look in the You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. wish special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Souza was dat met eh, Creep. Ik kijk op mijn klokje, ja, het is bijna 12 uur luisteraars. En voor de mensen die op vrijdag de herhaling uh, terugluisteren... dan gaan we zo verder met Watertoren Sport natuurlijk... met Henny Ruker, Trom, Berenman, Volk en eh, gasten. Ja, maar het is nu zondag. en op zondag dan zijn er andere dingen om 12 uur. we gaan in ieder geval afsluiten met een prachtig werkje van Sarah... Menescal. Here Comes the Sun kent u van de Beatles. Dit is haar jazzy uitvoering. and it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been clear. comes the sun and I say, It's alright. Het overbekende Beatles-stuk eh, Hier Comes the Sun. Ik neem afscheid van u, luisteraars. Een hele fijne zondag. En als u vrijdag terugluistert, nou, dan komt zo Watertorensport eraan. Um, en wat mij betreft, tot een volgende keer weer met ZFM Jazz. Heerlijk programma vind ik het zelf. En ik hoop dat u ook eh, met mij heeft genoten van heerlijke jazzmuziek. Ik heb het wat rustig gehouden, niet al te ingewikkeld gemaakt. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. Nou, bedankt voor het luisteren, eh, zal ik dan maar zeggen.